Renske van der Zallen met het NOS Journaal. De VS gaat weer verder met prikken met het Janssen-vaccin. Dat heeft de Amerikaanse overheid besloten na een positief advies van gezondheidsautoriteiten. Die zeiden dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de zeer zeldzame bijwerkingen. Vorige week stopte de VS met het vaccin van de Leidse farmaceut... nadat een paar mensen ernstige bloedsolingsproblemen hadden gekregen. In Europa heeft het prikken met Janssen ook tijdelijk om die reden stilgelegen. Inmiddels is in Nederland de vaccinatie met het middel weer hervat. Zwangere vrouwen kunnen zich veilig laten inenten met het coronavaccin. Dat adviseert een groep medisch specialisten en de beroepsvereniging voor verloskundigen. Volgens deskundigen hebben ervaringen in de VS laten zien... dat het vaccineren van zwangere vrouwen niet tot noemenswaardige bijwerkingen leidt. Voorheen gold het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen in te enten. Tweede Kamerleden die dachten dat ze deze week via Zoom spraken met een medewerker van de Russische oppositieleider Navalny zijn bedrogen. De man die ze spraken was een imitatie van de stafchef van de Russische oppositieleider, Volkov. Kamerleden zijn verontwaardigd. Ze willen nu alsnog een gesprek met de echte Volkov. En SC Cambuur is officieel kampioen geworden in de eerste divisie. De Vriezen wonnen vanavond met 4-2 bij Jong AZ en promoveren hierdoor naar de eredivisie. Vorige week werd duidelijk dat de club uit Leeuwarden het kampioenschap eigenlijk al niet meer kon ontgaan. Daarna gingen feestende supporters de straat op. Vorig seizoen lag de club ook al op koers voor een ticket naar de eredivisie. Maar toen werd de competitie gestopt vanwege corona en besloten dat er geen clubs zouden promoveren. Het weer, vannacht opklaringen en kansen op mist en lichte vorst.